uur. Krol met het NOS Journaal. Rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby... zijn tien mensen aangehouden. Al voor de wedstrijd in Enschede gisteravond was het onrustig... en na de wedstrijd braken op de hoofdtribune gevechten uit. Waarschijnlijk zocht de harde supporterskern van Twente ruzie met Zweedse fans. Eén Zweedse fan die van de tribune viel is naar het ziekenhuis gebracht. Om een eind te maken aan de gevechten greep de ME in... maar buiten het stadion bleef het onrustig. De burgemeester vaardigde daarom een noodbevel uit. De tien arrestanten, onder wie één minderjarige... zijn aangehouden voor belediging, mishandeling en openlijke geweldpleging. De gemeenteraad van Purmerend heeft afgelopen avond unaniem ingestemd met een messenverbod. De burgemeester had om zo'n verbod gevraagd... omdat er in de Noord-Hollandse gemeente de laatste tijd verschillende incidenten waren met messen. Deze maand werden er drie jongens van 15 en 17 jaar neergestoken verbod kan binnenkort al worden ingevoerd... en in eerste instantie geldt het voor de hele gemeente. Purmerend loopt daarmee vooruit op mogelijke landelijke wetgeving. In het gebied in Griekenland waar bosbranden woeden... zijn ontploffingen geweest in een munitiedepot van de luchtmacht. Het depot is ontruimd en ook omwonenden zijn vertrokken. Gevreesd wordt voor een schokgolf wanneer er veel munitie tegelijk ontploft. Er zijn tot nu toe geen gewonden. En sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes... ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen vuilnisbakken leeg vanwege het statiegeld. En dat leidt tot meer zwerfafval en kapotte vuilnisbakken. De gemeente gaat nu sloten op vuilnisbakken maken... en zet extra medewerkers van de reinigingsdienst in. Ook komt er een proef met donerringen. Dat is een rek met ijzeren ringen aan de prullenbak... waarin mensen flesjes of blikjes kunnen achterlaten.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 Glij je door het vele sop. Maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit, met persoonlijkheid vol. omdat ik zo mijn Want als ik mee ging met de stroom Had ik mezelf nooit leren kennen Liever lekker supposed to do.